Renate Kok met het NOS Journaal. In Bornebroek in Almelo worden 70.000 kippen afgemaakt. Op het bedrijf is vogelgriep ontdekt. Vier bedrijven in de directe omgeving worden nu gecontroleerd door de NVWA. Binnen een straal van 10 kilometer liggen nog eens 33 pluimveebedrijven. Voor al die bedrijven geldt nu een vervoersverbod. Ook op een kinderboerderij in Alphen aan de Rijn zijn vogels afgemaakt... nadat daar vogelgriep werd vastgesteld. Twee pluimveebedrijven in de omgeving mogen nu geen vogels meer vervoeren. Een Duitse vrouw die vorig jaar op station van Hamburg 15 reizigers stak met een mes... moet permanent in een kliniek worden opgenomen. De vrouw was in de jaren voorafgaand aan de misdaad al 32 keer opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, zegt de rechtbank. De voorzitter had ja uitgevoerd dat alleen in de tijd tussen mei 22 en mei 25 die beschuldigde insgesamt 32 maal voor vergleichsweise korte tijd in psychiatrische Einrichtungen ondergebracht was. Vier van de 15 slachtoffers raakten bij die steekpartij ernstig gewond. Door het extreme winterweer in de Verenigde Staten zijn tot nog toe al zeker 17 mensen omgekomen. Honderdduizenden mensen zitten nu zonder stroom, vooral in het zuiden van het land. En door de kou zit deze dakloze opvang in Oklahoma overvol. We are packed beyond capacity. It's a 300 bed shelter and we are well over that number um, and have been for the last several days. We have people um, in every bed, on mats, um, just wherever we can fit people inside to keep them warm. Aan de oostkust worden ook nog de komende dagen temperaturen verwacht tot min 20. De relatie tussen Marokko en Senegal wordt versterkt nadat er ruzie was om de winst van de Afrika Cup. In Rabat hebben de landen een nieuw handelsverdrag gesloten. Vorige week verloor Marokko de chaotische finale van de Afrika Cup van Senegal. In Marokko was men woedend over het gedrag van de tegenstander. Onze banden zijn sterker dan emoties, zei de premier van Senegal. Het weer, vooral in het noorden en oosten, kans op wat lichte sneeuw.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 Door de meest extreme bands die er bestaan. Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort. was hem. Welkom. Goedenavond. Welkom. Volgende keer eh, ga ik de cd niet vergeten. Nee, heel Misschien dat deze kwaliteit was misschien iets, iets minder. Ja, iets, minder inderdaad. Mij schuld. Maar ja, dat krijg je als je vrijdag in één keer een berichtje krijgt. Wij gaan wel het interview doen ja. van Simon. Ehm, welkom bij Play It Loud Underground. Mijn naam is Ben van Rode. Links van mij, rechts voor jullie. Mocht je via de web gaan kijken. Marcel van Kruik. Yes, Tegenover mij. Vandaag zonder microfoon. Misschien straks wel. Hebben we Sander. Jij, onze vaste Ghost, Yay! Uh, for the people listening abroad, uh, welcome to Play Loud Underground. My name is Ben from Red, Ben van Rode. <laughs> to my left is Marcel. Van uh, Thank Van We have Sander. Um, this uh, program will mostly be in Dutch. Sorry about that. The interview we'll have, because that's the why you are listening, of course, with uh, Bloodhammer. Simon Schillen will, of course, be in English. But that's for later. And now we're going to talk Dutch again. Yes. Hoe was je weekend? Goed. Ja. <laughs> de Efteling geweest. De Efteling? Oh, Met werk. Ja, oh, leuk. lachen. Ja. Winter Efteling, toch? Ja, de winter. Ja. ja ben ik nog nooit geweest. Gewoon de Efteling. Ja, oké. met maar, een vuurkorf hier en daar. Maar ze hebben toch de wintervarianten eh, Uh, het was koud, ja. dus het was zeker Ja, dat was sowieso winter. Ja. <laughs> maar geen specifieke winter uh, nee, nee, nee, eh. ik vond... Als je naar Walibi gaat, heb je Bright nights Oké. Sponsor Walibi. Ja. die, <laughs> daar, daar, daar wordt echt... dat je denkt, nou... Dat daar wordt echt wat wat aangedaan met de winter. Ja, met natuurlijk gewoon de Efteling, zoals je het kent. Leuk. Alleen hier daar een vuurkorf en een schaatsbaan. Ja. Maar ja, ik ga niet eh, naar de Efteling op de schaats. Nee, dat zeker ik niet. Nee. Dus dat. En jij? Eh, ja, gewerkt. Niet veel eigenlijk. Gewerkt. Gewoon relaxed. Ja. Prima. Ja. Wat niet relaxed is, is het volgende nummer. Nee. Dat is, eh, ja, Petit Noir, Petit Noir's Noir. Maar denk je wat dat nou betekent? Geen idee. Ik denk dat is Kleine, klein donker wolkje. klein donker wolkje. Klein, oh, ja, dat, donkere wolk. Maar nee, klein donker wolkje. een naam eh, eigenlijk. Ja, is dat. Oké, en waar komen ze vandaan? Waar, als, uh, eh, eh, Frans, nee. Ah, Frans, oh, oh ja, dat denk ik wel. Misschien Canada, maar ik denk Frankrijk. Oké, ook nog oh, gaan we dat van Cult of Lies. Cult of Lies. Je kraakt? Ik kraak. Oh jee, dat is niet kraak. best. Nou, uh, hallo, hallo, hallo. <laughs> ja, je bent er hoor. Ja, maar ik hoor mezelf. Eh. Je koptelefoon zit niet goed, denk ik. Nou, nee, ze draait. Welkom terug. Ja, we welkom terug bij Blit Loud Underground. Yes, yes. Zoals eerder vermeld, we hebben straks een interview. Ja, en een heel actief. Ja, al een beetje net. Ja, ja een, interview met, de drummer van Marduk. Ja, cool. Ja, absoluut. Heel gaaf dat hij daar, een eh, keer aan mee wil doen. Ja. ja gezegd. En ja, dat heeft inderdaad even geduurd. het dan gebeuren? Want daar hebben wel eens meer mensen ja gezegd. En Nooit meer wat van gehoord. En hij stuurde, nou, eh, we gaan het doen. Ja. Deze maandag. Ik dacht, nou, oké, gaan we doen. Ik ga de show wel even omgooien voor jou. Ja, tuurlijk. Dat doen we wel. Absoluut. Zeker weten. Ja. En, uh, de anderen hebben die al een keer eh, toegezegd. Uh, Witch Club Satan. Want die zou daar nooit meer wat van Nee, ook nooit meer van gehoord. Nee, nooit meer wat jammer, jammer, jammer. Nee, maar je hebt volgende maand wel weer een interview. Ja, volgende maand hebben we interview met de band uh, Kakotopia uit Amerika. Uit Amerika. Oh, weer. Ja, eh, dus dat wordt nog even spannend qua, qua tijd. Want we hebben natuurlijk behoorlijk tijdsverschil. Het is daar ergens in de middag. Zes, als wij, zeven eh, uurtjes vroeger, geloof ik. Ja. ja, ik weet niet precies waar ze vandaan komen. Maar nee, ik, ken, ze ook niet verder. Dus- Amerika. maar we gaan nee, ja, ik kwam ze ergens tegen. Of ze stuurden me een bericht zelfs. Oké. Je kan altijd een berichtje sturen naar Play It Loud Underground. Yes. Wil jij geïnterviewd worden? wil jij, band? if you want to have an interview for your band of your own... Promote your band. Ja, promote, your, band. Inderdaad. And we'll do it for you. Zeker weten. Iedereen is welkom. Ik moet ook nog een, eh, een afspraak maken met een Turkse band zelfs. Eh. oh. ja, die heeft eh, Rafat voor mij geregeld. Ah, kijk. Dus waarvoor dank. Maar daar moet ik ook nog even tijd voor maken. <laughs> Ja, ja, ja. We hebben een beetje een drukke planning met interviews. Dus... Ja, het gaat, ik denk nog twee nummertjes en dan gaan we hem bellen. Ja, we gaan eh, niet lang ah. wachten. Woe! Nee, maar, maar eh, eerst de eh, first stap. ja, de volgende band. if you're listening, Guys from America, next month you're gonna be in the interview. But now you're gonna be on the radio with the song. Wow. Monarch. Monarch Multiplus. All right. Kakotopia. Kakotopia. Thank you. hoorde Eternus, Eternus met Under the Eternal Blackened Sky. En het is tijd, we hebben hem aan de lijn als het goed is. Bloodhammer. Uh, Simon, are you there? I'm here, hello, hello. Yes, hello, we got a good connection. So, uh, yes. Let's do it. How are you doing, sir? Thank you. I'm very good. Thank you for the invitation. Yeah, thank you for uh, uh, saying yes to the invitation. <laughs> Of course, I always like to talk about drums and music. So yeah, we're gonna talk about drums and music. Uh, you've been a drummer for like 25 years plus. Um, 24. 24. 24, almost 25. Exactly. Yeah. You you you remember the song, the first song you ever yeah. drummed or played drums? Yeah. You know, I was like uh, playing in a school band right away when I started playing drums. So it was like making music with music or playing music with musicians from day one, basically. So we played like Black Sabbath, Paranoid, we played um, Metallica, Enter Sandman, played Deep Purple, Smoke on the Water. Like you know, this is classical. The classic band. Every every ten year old starts to play at some point. So yeah, it was. Uh, I mean, I, I still like to play these songs. It still brings back good memories. Yeah, and it, it's a little bit different than Marduk, but it. Uh... It is, it is, yeah. <laughs> but every, every, everything has its own challenges, so. So you started with the Black Sabbath and the Metallic, and what what band got you like in the extreme music? Uh, you know, when it got a bit more extreme, like obituary, D-side, death. Like I was very like uh, Florida death metal orientated when I started with the extreme metal stuff. And then later I figured like um, Gorgoroth dissection, and then it got a bit more into black metal, and then I always had like um, I, I couldn't really tell which I like more black or death metal because I'm um, I, I like both equally, I would say. But indeed, the the the, the Gorgoroth is very different from Metallic. You gotta go fast and fast, and yeah. <laughs> for me, it's difficult. But you, uh, yeah, for you, it's not for you it's like just like looks uh, how do you say it natural yeah that's actually yeah that's true and you played in several other bands like like Belfagor and uh, how did you get the invitation how did the invitation to Martyr go was it like a straight yes or did you have to think about it or Oh, you know, like it all started like when we toured together 2015, like Belfigor and Marduk and um, maybe you remember the tour was maybe you've been there. Um. yeah, yeah, I was there. <laughs> <laughs> so you know, and then um, we got very good along, like Frederick and me. Like you know, like drummers always like have the drummer nerd talks and like. <laughs> and then you know we, we talk about cymbals, we talk about sticks and pedals and stuff like that. So we, like a, a good friendship like was crafted back then and we were we always stood in contact and like when we met in festivals i remember like hellfest 2017 marty was playing after us or something or different stage so we met and we always had a good talk and good times and um yeah and i was like um like when i when i left belfigor end of 2017 beginning of 2018 i was a bit fed up with the whole music industry so to say so i worked like a regular job for half a year I was like working on a construction site, and um, yeah, and then I was missing playing drums because like doing hard labor the whole day after 12 hours, you were not really in the mood to play drums, and the weekend you needed to rest to to start over work again on Monday. And then I was like, after half a year, was like, yeah, that's not what I want from life. I still want to play drums. I still want to make music. And then I quit the job again and started to get my foot again in the music business industry, and then I did like a tour in Brazil with Nerve Cell, a band from Dubai. I used to tour like 2012, 13, and they asked me to do like a Brazil tour end of 2018, and I did that. And on this tour, I got an email from uh, the Marduk management if I would be available for 2019 and on to to join Marduk, and I was like, I was like shocked to get that email because I didn't expect that at all and it came like out of the blue basically and then yeah it, it took me like maybe 10 minutes to figure out I want to do that because first I'm shocked and then you're like happy and then you realize damn it it's big shoes to fill it's a big band damn it can I even do that of course you're self doubt at the beginning and then after 10 minutes I was like yeah of course I will do that and then I, then I answered and everything like you know like started smoothly and it's, it's, it's, it's because they live in Sweden, you live in, in Germany. How do you, you practice with the guys? Is, is, yeah, or have you ever concerned uh, moving to Sweden? We more or less never practiced that much, honestly. And, um, you know, like nowadays we have like um, a portfolio of let's say like everyone in the band knows at least like 40 songs so to say we can just shuffle around as we want and um, if there's like new songs, for example, for the next tour. Um, you know, we, we talked about like um, meeting up when everyone everyone is busy and uh, like flights are expensive. So we like we're professional enough to prepare ourselves at home and practice the songs and maybe have a sound check before the first show and then that's it. Go on stage, go on stage, play rock and roll, and let's see what happens. Let's see what happens. And do you have any influence on the set list? Yeah, I, am actually the one writing the set list. You're writing so the set list. I'm, I'm the one writing the set list. Of course, I, I send them to Daniel and to Morgan and Ulf uh, and then Simon, and then um, see what what they say. But most of the time, like 90% goes like as I planned it. Sometimes, like the order is always a bit. Sometimes we change it before the show, but the the um, the songs itself, I always think about it and like create the order of songs or like a list of songs and then the order gets changed or not. But um, yeah, 90% my ideas. Because they have a lot of songs to, to choose about choose about uh, nowadays. Exactly. Is it difficult exactly. to choose or? Uh, you know, I also know I know the guys a bit now after like seven years in the band, so I know like which songs Daniel doesn't like to perform, which songs he prefers to perform. So because of the vocals, like a lot of lyrics, I also have to like make sure he's also happy and not like put too many songs in a row with like a lot of vocals. So you know, you also need to think about that a bit. But yeah, I always like try to make a good compromise. Not only blast beat songs, not only slow songs. Always have like a and mix of uh, a mix of everything. Exactly, because I think you're gonna overload the um, the actual listening experience if you only play blast beat songs. Like so, there has has to be a good mix. And like Marduk has so many good mid-tempo songs, or like even like slower songs, groovy songs. So it's not so easy to find good groovy songs to put in the set list. And if I go, oh, oh, that was Dutch. You also got uh, new new pedals. I'm not going to pronounce the name because um, it's it's it's Polish. It's it's, uh, it's called Charce Copito. Charce Copito. Once you know once you know how to pronounce it, it's pretty easy. But of course, like if you see the word on the paper, it's like, what the fuck is that? <laughs> Yeah. like <laughs> but they no, look, you know, they're, like they're um, like custom made also for you, right? Exactly. Yeah, yeah. they have like their custom engraving, the signature, and the Marduk wolf. So it's kind of, uh, you know, like the thing is, they approached me like already like years ago, but I was always like, you know, I like to stay true to my stuff. I'm, I'm using, I used Axis for like 15 years. Yeah, yeah, you used, I knew you used that one exactly. Yeah, and I was endorsed for 10 years, so I'm not like giving that away lightly because they supported me over the years, and I'm happy about that. But then the thing is, with a company from the states, if you need fast support, it's pain in the ass, especially like with customs and everything. I remember like I, I, ordered spare parts and I had to pick them up at the, the custom in Frankfurt, which is like one and a half hour away, and then had to pay additional fees for that stupid oh. thing that I got for free, basically. So it's always a pain in the ass. And then, and um, you know, I, I talked with the Chacho Copito guys. Like, I did a drum festival like l- last September, and they had like a little exhibition stand, like with the pedals for the for the students to try out and we had like uh, two two nights with lots of beers and metal, and we, we kind of got along very well, you know. And it was like one of these old school business meetings. You have alcohol, you talk, you know. <laughs> and, and then, then, you say yes. you, <laughs> you know, and then also, you know, I I kind of like put my visions to him, like saying like I want this, I want that. What do you think about that? And he was very open, and he was like, yeah, let's do this in the future, some new projects, things like that, and and he was really interested in me. So I was like, it felt good, you know. So I was like, okay, give me a, a test pedal. Then they sent me a test pedal, which I used in Asia and South America last year on these two tours, and I was I was blown away by the quality and everything. So I was like, okay, let's let's go with the Polish company, and then I'm happy. Yeah. Are you gonna use them on the tour coming with Mayhem? Of course, of course. These are like my you know, these are like my new pedals, which I'm gonna use from now on. Nice. Um, blah, blah, blah. Uh, you have, besides music, you have a lot of tattoos on your body. Oh is yeah. There, what yeah. is there? Uh, what was your first one, and what is there going to be a next one? Actually, the first one is covered already. It's covered already. <laughs> Yeah, I did a cover on this. It was Dunkelheit, like the um, the um, the lettering Dunkelheit, and I had it like on my on my forearm, like very big letters. And not that I don't like the the word anymore. You know what it means, darkness. Mm-hmm. And, um, but I, but it, I, I wanted to cover it with like with demons and devils and pentagrams and stuff like that when I was 18. So I was like, yeah, let's start over with basically a fresh arm and cover it up. And then I had like tattoo artist like doing devil faces and demons and stuff like that on my on my skin. So I was like, let's cover this up and like start from scratch. And there's a new um, one coming. Uh, you know, I'm I'm thinking all the time about it, but the, the older I get, the more I hate the pain of tattoos. Oh. Like, I'm, I'm, I'm, sick and tired of it, honestly. <laughs> uh, the, the, more the more muscles you have, the more pain it does, right? Yeah, yes, yes. <laughs> yeah, we got a. <laughs> I got a question from a fan who's he, he wants to know about your workout routine. Yeah, um, yeah. This is also it changes from time to time. Right now, I'm doing like uh, there's like a bodybuilder. It gets really detailed now. There's a bodybuilder called Mike Manser. He's he's he invented heavy duty, high intensity training in the 70s or 80s. And I ordered these two books, and basically it's like it's long resting and um, very short workouts, but you always work to total muscle failure. So you basically do one or two working sets for each muscle group, and you destroy it completely. And then you rest for four, five days, and then you hit it again. So that's what I'm doing right now. But um, it changes sometimes. Like I go five times a week to gym, but at the moment I'm I'm coming a bit down and um, try this new exercise kind of method, like this high intensity stuff it's always good to shock your muscles from time to time with different approaches. So yeah, let's see how this goes. And now you are all ready for the the whole Mayhem tour. Yeah, I already looked for gyms on the on the on the route. Oh, yeah, you, uh, you yeah okay cool. Yeah, sometimes I you know I have weights in the bus, but since I do this this high intensity workout now, like um, I'm I'm getting really high with weights. I just did deadlifts today with 150 kilos, so I cannot bring 150 kilos to the <laughs> bus, honestly. And the drummer always have to, to carry the most stuff, right? Yeah, but luckily I have a drum tag on tour. So ah, okay. That's cool. That, that, that, that's good. That's so, cool. so he can basically lift my drums and I can go to the gym. And you can lift the weights and he can lift the drums. exactly. That's cool. <laughs> All right. Well, that was the that was the time we have. And I okay. want to thank you, Dankeschön, uh, very much for the interview. You're welcome. Thank you for having me. And do you have any, we always ask for the interview, do you have a request song? Yes, I do. Iron Maiden, obviously. Where Eagles Dare. Where Eagles Dare. We're going to play that one. And I'm going to thank you. Thank you very much. And we're going to see you on tour. You and uh, See you on tour, exactly. I see you in the Netherlands. Absolutely. All right. Take care, man. Thank you very much. Take care. Bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye. we zijn er weer. Zijn we er al? Je bent er, ja. Ik hoor mezelf niet. <laughs> Oh joh. Ja, dat is ram. Even kijken. Ja, <laughs> gaat lekker hier vanavond. Hoor jij mij wel? Ja, ik hoor jou gewoon. hoor, heel dat, eh, niks. Nee, dat eh, kan eh, komen doordat de koptelefoon niet goed ingeplucht zit. Of misschien het draadje knopjes. Ik heb een beetje in die knopjes zitten handen. We gaan zo door naar het uh, metal Kun jij ondertussen even ehm, ja, je, je koptelefoon goed doen? Ja. Zit er echt in? Ja, zit er wel echt in. Maar dan misschien de volumeknop niet goed versteld. Ik heb er even aangezeten, inderdaad. Sorry. Hallo? Ja, hoor je me? Ik hoor helemaal niks. Nou, ik ga het metal nieuws doen, Ben. Dan eh, kun jij even rustig... Eh, je hoort mij wel. Ik hoor jou gewoon. Ja, hoor. Uh, nou, ik, metal nieuws. ja, ik hoor jou zo. Ik kan net zo zo doen. Ja. Okay. Oh, maar nou. we hadden dus een interview.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 En eh, er zijn er een aantal overleden, maar ook eh, een aantal eh, nieuwtjes wat betreft releases. Allereerst, Rob Hurst is overleden. In april 2023 werd de drummer en medeoprichter van Midnight Oil gediagnosteerd met alvleesklierkanker. In 1978 verscheen een eigen beheerde titeloze debuut-LP van de Australische band... met een mengeling van hard rock, punk, rock, postpunk en progressieve rock. De daarvan afkomstige single Run By Night leverde de groep in eigen land een eerste hitje op. De internationale doorbraak kwam met het zesde studioalbum Diesel in Dust uit 1987. Dat politiek en muzikaal bevlogen conceptalbum eindigt vaak hoog in lijstjes van de beste Australische platen aller tijden... en bevat onder meer de wereldwijde mede door Rob Hurst geschreven hitsingle Bats Are Burning. Wie kent hem niet? De slagwerker maakte tot 2002 deel uit van Midnight Oil... toen de groep een langdurige pauze inlaste bij verschillende reunies. Eh, was Hurst sindsdien wederom van de partij. Ook maakte hij muziek met Ghostwriters, Backsliders, The Angry Tradesmen and the Break. In 2003 publiceerde Rob Hurst het autobiografische reisverslag Willys Bar and Grill. De drummer is helaas 70 jaar oud geworden. Exodus komt in maart met de nieuwe plaat Goliath. Het is de eerste sinds de terugkeer van frontman Rob Dukes... die in 2014 plaats moest maken voor zijn voorganger Steve Souza. Vorig jaar werd Souza echter ontslagen en kwam Dukes terug op het oude nest. Op 20 maart verschijnt dus het nieuwe album Goliath... dat door de band zelf geproduceerd werd. En ook vandaag op 21 eh, januari zou de videoclip voor openingstrack 3111 moeten verschijnen. Maar de clip was too brutal voor YouTube... zoals bandleider Gary Holt het verwoordde Gelukkig kunnen we de audio wel eh, laten horen natuurlijk. Die kun je zien via eh, Spotify uiteraard. Eh, of luisteren bedoel ik. Exodus komt samen met Carcass Nails als voorprogramma van Creator... op 25 maart naar Ancien Belgique in Brussel... en 3 april naar Mainstage in Den Bosch. En afgelopen september werd bekendgemaakt dat Iron Maiden... u hoorde ze net, de headliner is van een van de dagen van Live is Live... een concertreeks van in het Middenvijverpark in Antwerpen... met elke dag een ander genre. De Britse band zal maandag 29 juni headlinen. En nu zijn eindelijk meer namen voor die dag onthuld... namelijk Epica, Testament, Doro en Fleddy Melcully zullen namelijk ook optreden. Kaarten kosten 125 euro en zijn verkrijgbaar via www.lifeislife.be. En op 14 maart wordt in Nobel te Leiden eh, Requiem Aeternum gehouden. Het is een eerbetoon aan Erik van Dijk. De redacteur van Metal Experience kwam eind vorig jaar plotseling te overlijden. Om hem te herdenken zullen Graceless, Martyr, Cyclone, Grindpad en Locura optreden in Nobel... waar Van Dijk een van de mannen achter Metal Experience Experience was. Kaartjes kosten 17,90 euro en zijn verkrijgbaar via www.nobel.nl. En ook Francis Boegots is overleden op donderdag 22 januari aan de gevolgen van kanker. Dat meldde zijn familie en zijn voormalige werkgever Scorpions. De bassist was van 1973 tot 1992 actief met de Duitse hardrockers... en maakte hun grootste hoogtijdagen mee. Hij vertrok vanwege een meningsverschil over het management van de band. Sindsdien werkte Boegots onderweer samen met twee verschillende oud-gitaristen van Scorpions... te weten Jon Roth en Michael Schenker. En met de AOR-formatie is Dreamtide en Phantom 5. In 1996 publiceerde Francis het Duitsstalige boek Bass Magic... met tips voor beginnende en ervaren bassisten en een meespeel-cd. Francis Boegholz is 71 jaar oud geworden, ook weer veel te jong. En de black metalers van Sire hebben een nieuwe single genaamd Deception of Decadence gelanceerd. Deze track is nu te beluisteren via alle streamingkanalen... en volgende week ook nog eens te horen bij Dutch Fury. De track is een voorbode voor het zesde album Voorboot. Dat is ook een leuk woordschapje dat op 13 februari moet verschijnen via non serviam Records. En tot slot, Helderado heeft de eerste namen aangekondigd. Eagles of Death Metal komt voor een exclusieve show naar Eindhoven, net als LA Guns. Minder verrassend is dat ook Peter Pan Speedrock langskomt... maar de mannen doen deze keer een show in het teken van het 30-jarig jubileum van deze band. Daarnaast zijn ook Ramkot, Los Bandidos en Dementor Go bevestigd. Eldorado wordt gehouden op zaterdag 14 november in het Klokgebouw in Eindhoven natuurlijk. Alle informatie vind op www.helderado.nl. En dat waren de metal nieuwtjes. Uh, eh, dat waren er eigenlijk meer dan ik dacht. Ik heb er zelfs nog een aantal moeten skippen. Goed Er is een hoop gebeurd de eh, afgelopen week. Dus, eh, ik, uh, je moet zomaar even naar mijn ding kijken. Naar mijn ding kijken. Ding kijken, wat, dat klinkt heel fout, Ben. Dan doen we de webcam <laughs> even aan, uit en dan ja. kan je even naar mijn ding kijken. Ja, ik kijk al even naar je ding. Wat, <laughs> wat is mis met je ding? Nou, als ik hem harder zet, gaat, gaat, zijn koptelefoon harder. Oh, ik, ik ga zo even kijken, maar... Vertel welk nummer we gaan draaien, dan eh, ga ik in de tussentijd... We gaan naar eh, eh, ja, een kort nummertje. Even kloten. En daarna wel iets langer nummertje. Ja. We gaan eerst naar Toxic Holocaust luisteren. En dan gaan we Met, dat redden in de tijd? Ja, nee. Oh, dan kan je beter misschien de andere. Dan draaien we even een de ander Het Denske Volk. Ik denk Torture Rack lijkt me beter daarna. Torture Rack, hebben ja. die? Ja, die hebben we daarna. Oh, daar. Ja, dan komen we beter uit met tijd. Oh, oh dan doen we dat. Doen we dat. Ja. Ga ik even kijken naar jouw ding. Ja, gaan we naar mijn ding. All right. het weer. Hij doet het weer. Hij, doet, hij, hij heeft naar mijn ding gekeken. Ja, ja. Eh, het ziet er allemaal goed uit. Heel spannend hoor. Nee, ja, ding kijken, maar eh, het is goed gekomen. Eh, mocht je net <laughs> luisteren, if you just tune in, we just had an interview with Simon Schilling from Marduk. Yes. Als je het wil naluisteren, ga naar de website ZFM? ZFM Zandvoort, ja. ZFM Zandvoort. Maar we delen de link ook op eh, onze website of eh, pagina van eh, Play It Loud. Oeh, hebben we een pagina? we hebben een Facebookpagina.